Vorige maand zijn bijna 38.000 nieuwe auto's verkocht. Dat was ruim 11% meer dan in februari vorig jaar. De BOVAG en de rijvereniging spreken van een voorzichtig herstel. De best verkochte modellen waren de Ford K, de Toyota Aygo, de Renault Megane en de Volkswagen Golf en Polo. Homoseksuelen kunnen voortaan zonder problemen ter communie. Het COC en de Rooms-Katholieke Kerk hebben hun geschil erover bijgelegd. De kerk laat het voortaan aan ieders eigen verantwoordelijkheid over om al of niet ter communie te gaan. Over de communie ontstond ophef nadat in Reusel een openlijk homoseksuele prins carnaval de hostie was geweigerd. oud dsb bestuurder Gerrit Salm ziet geen enkele reden om te stoppen bij ABN AMRO. Hij reageerde op de verschillende oordelen van de Nederlandse Bank en de AFM over zijn rol bij DSB. Volgens de AFM is hij niet geschikt als leider van ABN AMRO, maar volgens de Nederlandse Bank wel. Salm zegt dat hij het vertrouwen heeft van de Nederlandse Bank en bovendien van minister De Jager van Financiën. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lag om kwart voor vier rond de 30 procent. Dat komt overeen met ruim 3,5 miljoen mensen. Het percentage is niet te vergelijken met vorige verkiezingen, omdat de opkomst nu op een andere manier wordt gemeten. Om extra mensen naar de stembus te lokken is er in Groningen een bijzonder stembureau ingesteld. Kiezers kunnen daar hun stem uitbrengen op de kamer van burgemeester Reewinkel. Er is veel belangstelling voor, er staat een lange rij in het stadhuis. Piloten op het New Yorkse vliegveld Kennedy Airport hebben vorige maand vanuit de verkeerstoren aanwijzingen gekregen van een kind. Er werd wel voorgezegd door een echte verkeersleider, maar de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten vinden het een volstrekt onacceptabele gang van zaken. Een verbaasde piloot kreeg van de echte verkeersleider nog te horen dat je dit soort dingen tijdens de schoolvakantie kunt verwachten. Dan het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar min 2 tot min 4 graden.